Alleen al in Tilburg werden bijna 50 pro-Zwarte Piet-demonstranten gearresteerd. Ze wilden de confrontatie aangaan met anti-Zwarte Piet-demonstranten. Ook in Rotterdam ontstond ruzie tussen voor- en tegenstanders... net als in Eindhoven en Leeuwarden. Rutte had geen goed woord over voor de onruststokers. Als er kinderen bij zijn, moeten we ons gedragen als volwassenen. Coalitiepartijen CDA en D66 zien niets in het plan van de VVD... om de rol van de staatssecretaris voor asielzaken te beperken. De VVD wil af van de zogeheten discretionaire bevoegdheid... waarmee de staatssecretaris in schrijnende gevallen kan voorkomen... dat een vreemdeling het land wordt uitgezet. Volgens de partij moet de rechter het laatste woord hebben. Het CDA is het daar niet mee eens en D66 vindt het geen optie... zolang verruiming van het kinderpardon niet serieus op tafel ligt. Nederlandse artiesten willen dat er een einde komt aan het voor veel geld doorverkopen van concertkaartjes. In een manifest aan minister van Engelshoven klagen ze over malafide organisaties die op grote schaal concertkaartjes opkopen en die vervolgens voor veel geld opnieuw aanbieden. Tientallen bands en artiesten hebben het manifest ondertekend. Amerika-correspondent Wouter Zwart wordt over een paar maanden... de nieuwe correspondent voor de NOS in Berlijn. De post in Duitsland was al enige tijd vakant... na het vertrek van Jeroen Wollaars naar Nieuwzuur. Oost-Azië-correspondent Marieke de Vries... neemt de plaats van Wouter Zwart in Washington in. Wie er nu naar Peking gaat, is nog onbekend. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het noorden is er kans op een bui. Soms breekt even de zon door, het wordt 5 tot 8 graden... maar het voelt kouder aan door de noordoostenwind. Ook morgen blijft het stevig waaien. Het wordt dan maar 3 à 4 graden. En s'avonds is er vooral in het oosten en noordoosten kans op natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal.